Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar een vrouw die gisteravond vermist is geraakt bij Soest. Aan de zoektocht doen ongeveer 30 agenten mee. Gisteravond werd via Burgernet al een oproep gedaan voor tips over de vrouw... die tussen de 40 en 45 jaar zou zijn. Er wordt onder meer gezocht bij een bedrijventerrein aan de rand van Soest. Behalve politieagenten helpen ook tientallen vrijwilligers van het veteranen search team mee... en is ook de Koninklijke Marechaussee aanwezig bezig. Venezuela stelt de oliesector open voor privatisering. Dat betekent dat buitenlandse oliebedrijven daar aan de slag kunnen. Waarnemend president Rodriguez heeft een wet daartoe ondertekend. De wet is precies wat de Amerikaanse president Trump wil. Toen de VS begin deze maand de Venezolaanse president Maduro gevangen nam... zei Trump al dat de VS in Venezuela olie gaat oppompen. Tegelijk met de ondertekening door Rodriguez heeft de VS sancties tegen Venezuela versoepeld... en Amerikaanse oliemaatschappijen meer mogelijkheden gegeven om in het land te investeren. De drie Nederlandse clubs in de Europa League zijn allemaal uitgeschakeld. Feyenoord en Go Ahead Eagles hadden een kans om door te gaan... maar Feyenoord verloor in Spanje met 2-1 van Real Betis... en Go Ahead had thuis niet genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Braga uit Portugal. FC Utrecht was al uitgeschakeld en verloor in Schotland met 4-2 van Celtic. Door de magere resultaten zakt Nederland op de zogenoemde coëfficiëntenlijst vrijwel zeker van de zesde naar de zevende plek, waardoor Nederland komend seizoen één van de twee startbewijzen in de Champions League kwijtraakt.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 lessons. Those are my blessings. That won't happen again. it up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 是。